ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is vanmorgen extra vertraging... tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein... nu 11 kilometer verder met een half uur vertraging. A27 van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunette...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 en daarna zelfmoord gepleegd. Er liggen ook nog mensen zwaar gewond in het ziekenhuis. De Raad van Toezicht laat onderzoeken wat er mis is bij het Noord-Brabants Museum. Ruim een derde van de 60 medewerkers heeft in een brandbrief geklaagd over de werkdruk en de ervaren angstcultuur.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 Vind ik het wel mijn weg met jou. in a cocktail can tell life from lies. Got a bad sense of space While saying what I mean, I do very different things, babe. It's time to figure it out. nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.